Prachtige muziek van lang vervlogen tijden. Otis oh, Redding aan het begin van deze nieuwe show. De zondagmorgen van GoFam op eerste paasdag. Ja, heb je de eieren alweer uh, opgezocht? Heb je ze gevonden in de tuin? <laughs> ja, wie doet dat tegenwoordig nog? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Goed, de gekleurde eitjes staan hier wel op eh, de tafel. Dus wij gaan eraan beginnen aan een show op zijn paasbest. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Met geweldige muziek van onder andere de Beach Boys. you're damn sure of. A lonely bed here takes on the cold. Lose a wife, changed my life, we're not together. saw Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij. En voor ieder antwoord dat je geeft, komt er weer een raadsel bij. En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Al dring ik bij je aan zit ik op je huid. Ik kom nooit dichter bij jouzelf, je vlucht steeds voor me uit. Zal ik ooit te weten komen, wat gaat er in je om? Of wil je een mysterie zijn, waar ik nooit achter kom? En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier mooie muziek van Boudewijn de Groot hier bij eh, de zondagmorgen van GoFM op Eerste Paasdag. De tip van de sluier. Hmm. En wat zit daaronder? Nou ja, je hoorde het, een prachtig lied van eh, lang geleden uit 1980. En de Beach Boys ervoor met Tears in the Morning. En ik hoop niet dat je vandaag met een traan bent wakker geworden vandaag. Zeker niet omdat het eigenlijk gewoon een gezellige dag is vandaag Pasen. Eh, wij zijn hier in de studio as we speak aan het paasbrood. Maar volgens mij is dat gewoon een kerststol. Maar dan in een andere doos. Kan zomaar gebeuren. Straks gaan we het hebben over salmonella in voedingswaren. Met uh, Foodwatch. Wat is daar mis mee? Je hoort het straks over ongeveer een kwartiertje hier in de show bij GoFam. Maar eerst Clouseau. Jij had gelijk en ik was fout. Ik weet nu pas hoeveel ik van je hou. Maar jij ging heen en ik bleef alleen. of wat je ook doet. Ik zie je graag, maar je doet maar wat je moet. En ik besef, het komt nooit meer goed. Maar in alle stilte hoop ik dat jouw hart ook bloedt. back. had geen tijd. Maar je huilde zoveel, ik gaf je geen genegenheid. En ik besef, je verdient. dat je weet dat ondanks wat ik deed, ik jou nooit meer. my sweet. prachtige stem van David Gates hier in de show. In de formatie Brad Sweet Surrender. Hmm en Clouseau. Ik wil vannacht bij je slapen. Nou, dan moeten we nog even een paar uurtjes wachten, want <laughs> zo ver is het nog lang niet. Dus eh, we zijn nog maar net begonnen aan de ochtend. En misschien ben je bezig met eh, het late ontbijt. Het late paasontbijt met mooie geschilderde eieren. Of misschien gewoon helemaal niet geschilderd. Milieu, weet je wel. Ehm, maar misschien ben je aan het eh, voorbereiden voor de brunch voor straks met het hele gezin.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 En ehm, zij zong Un belle histoire. Prachtig. Hier in de show bij GoFam en Far Corporation ervoor met de Stairway to Heaven. Hun uitvoering. En wat een mooie. Zeker voor deze eerste paasdag. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we het hebben over eh, kinderchocolade. Daar zat eh, salmonella in. En Foodwatch maakt zich daar heel grote zorgen over. Welke zorgen en waarom en eh, ja, wat gaan ze doen? Dat hoor je zo meteen na deze nou, toch wel legendarische opname van Merlene Dietrich.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 Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Frank Lindler van Foodwatch. En het gaat over salmonella-bacteriën die in kindersurprises zouden zitten. Frank, welkom. Hallo. Ja, slecht bericht eh, van eh, de firma Ferrero die de kindersurprises maakt. Eh, hoe, daar zit salmonella in. Hebben jullie dat ontdekt of heeft iemand anders dat ontdekt? Ja, dat is uh, Ferrero zelf die het uiteindelijk heeft eh, moeten toegeven dat er inderdaad in een fabriek in eh, Aarle in, eh, in België, mhm. dat daar het een en ander ja, helemaal mis is gegaan. Maar het zijn eh, de Britse en Ierse autoriteiten geweest die aan de alarmbel hebben getrokken. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. Want het moet, eh, volgens de wet moet het de fabrikant zijn die eh, ja, het eerste signaal geeft. Ja, en dat heeft de fabrikant niet gedaan. En als we het nou breder trekken en zeggen nou, dat gebeurt wel vaker. Dat het, die terughaalacties, zoals ze dan heten, dat dat vrij laat op gang komt. Ja, dat klopt inderdaad. Daar strijden wij ook als Foodwatch heel erg eh, tegen. Dat die, eh, eh, ja, het wettelijke systeem zo is ingericht dat het heel erg lang duurt voordat een melding wordt gedaan. Hè, voordat, die, voordat er aan de alarmbel wordt getrokken. Mhm. nou zeggen we vanuit de wet dat het de fabrikant is die middels zelfcontroles dat op orde moet hebben. Maar ja, het is, kan soms ook wel eens economisch rendabel zijn om nou een toe te knijpen. Of om die machine wat eh, langer niet zijn onderhoud te geven. Eh, ja, eh, medewerker die toevallig niet zo hygiënisch uh, eh, werkt. En dat, eh, ja, dat, dat gebeurt en dat glipt al maandenlang door de vingers. Ja. Maar die fabrikant is dus zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij geen de, verkeerde producten levert. Maar als ze dan geleverd zijn, dan zijn ze ook nog traag. Ja, exact. En, en dat vinden wij ook uiterst kwalijk. Want heel vaak is het dus met die voedselschandalen zo dat er dus eerst een groot probleem zich moet voordoen. Hè? En eigenlijk in de tussentijd voordat dat probleem publiek wordt, mhm. eh, worden al die voedingsmiddelen nog steeds eh, verkocht. Dus eh, ja, uiteindelijk kunnen fabrikanten en, en de instanties zoals de NVWA wel aan de bel trekken. En dan worden de producten teruggehaald uit de supermarktschappen en wordt de fabriek stopgelegd. Maar vervolgens, ja, de, de NVWA komt niet bij jou en mij in, in het keukenkastje of in de koelkast kijken of daar nog wat verdachte producten liggen. Nee, jullie willen dat eerder gebeurt dus. Dat de, fabrikant zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja, en, en, en, daarvoor zouden we inderdaad de wet en regelgeving op de schop moeten gooien. Of in ieder geval eh, gaan herformuleren. Eh, en daarbij ook, ja, de, de, eh, hè, zoals gezegd, de, de, de, de kans dat het wordt ontdekt is vrij laag met voedselschandalen. maar ook het uitdelen bijvoorbeeld boetes. of inderdaad dat een fabrikant voor de, voor de rechter moet komen. Ja, dat zie je echt maar zelden. En die boetes zijn, zijn relatief gezien hartstikke laag. Ja, ehm, dus, dus, inderdaad, wat, wat meer en eh, strakker straffen, zodat iedereen zich netjes aan de regels houdt. Ja, is dit een oproep aan de politiek? Ja, onder andere. Ja, zeker. Ja, mhm. en, eh, we, zijn niet, de enige. Een aantal jaren geleden heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid... een eh, ja, vrij vernietigend rapport uitgebracht... over de voedselveiligheidsrisico's in Nederland. En eh, ja, dit, is hier ja, gefragmenteerd, versnipperd... en outdated, om het maar even populair Engels te zeggen. Maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA... zou daar toch als eerste als een bok op de haverkist op moeten zitten? Ja, en dat verwachten wij wel. En zeker ook als je al ziet dat er in, eh, hè, andere landen in Europa al veel eerder aan de bel is getrokken. Omdat het, het, is een Europese uitbraak, deze salmonella-uitbraak. Ja. Eh, om als voorbeeld te nemen. Ja, dan vragen wij ons echt af waarom het eh, nog, toch zo lang moet duren voordat er in, in Nederland een terugroepactie op poten wordt gezet. Is Nederland daarin het slechtste jongetje van de klas? Nou, dat, dat verschilt nog wel eens hoor. Dat is inderdaad per, eh, per geval afhankelijk. Maar mhm. eh, ja, Nee, maar jullie willen de oproep in ieder geval plaatsen aan de politiek om te zorgen dat het beter geregeld wordt, dat voedsel eerder teruggehaald wordt uit eh, de schappen en ook de consument beter beveiligd wordt. Zo is het zeer zeker. Ja. Ehm, denk je dat dat gaat lukken of wordt dat nog een lange weg? Want de politiek is altijd een taaie strijd, hè? Dat is het zeker, maar eh, ja, we, we blijven strijdbaar als uh, voedsel waar komt. Dus, eh, nou, dat is in ieder geval duidelijk dat je zorgt dat de consumenten in ieder geval niet met slechte producten opgezadeld worden. Als mensen daar meer over willen weten, over deze salmonella-uitbraak en over andere zaken, dan kunnen ze op de website terecht, ja, zeker. Dat eh, kan via www.foodwatch.nl. Dan denk ik dat we even rond zijn. Dan eh, dank ik jou, Frank Linter, voor deze informatie. En ik wens jullie met z'n allen sterkte in de strijd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come the hero would be me. Heroes often fail. you won't read that book again because the movie star who gets burned in a three way script into number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say. feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it.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 joy, the innocence again. Oh, the candles can do. we eh, zitten hier bij GoFM weer aan de derde bak koffie op deze eerste paasdag. Lekker relax, Het sfeertje is ook relax. En het buiten is het heel relax. Het is op zondag altijd wel rustig hier in de, eh, in de buurt, maar eh, nu wel extreem rustig. Zou te maken hebben met de paashaans. <laughs> Ja, zou zomaar kunnen. Christopher Cross, Sailing in de show. En eh, Gordon Lightfoot ervoor met If You Could Read My Mind. Dat is dus allemaal. God, wat schiet de tijd op. Ik zeg het iedere week weer. Het gaat echt heel snel. Het eerste uur is op, eh, nou ja, zeg maar 14 minuten na alweer voorbij. En we hebben zoveel mooie muziek nog. Nog een paar prachtige ballads. Waaronder deze van Wilson Phillips. You Won't See Me Cry. see. begrijpen was het was. Zo muziek uit ons eigen Zeeland natuurlijk met Bluff. Zo stil en dan zo lawaaierig, ook dat weer. Heb je dat weer dus. Prachtige muziek ook ervoor van Wilson Phillips. You Won't See Me Cry. Klopt wel aardig tegen 11 uur. Zo meteen het tweede uur van de show. Dan gaan we wat meer herrie maken. Dus uh, eh, gaan er maar vast voor klaar zitten. Zet je maar schrap. En intussen, nou, is dit prachtig of is het prachtig? Diane Ross... Een Team from Mahogany. Goedemorgen. je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk klassieke muziek van Diane Ross uit 1976. Ik kan me nog goed herinneren dat ze deze single uitbracht. En ook eh, veel te zien was op televisie. Om eh, dit prachtige nummer te vertolken. Team from agony. Goed, einde van het eerste uur. Zometeen ga ik beginnen aan het tweede uur. Maar eerst even mededelingen en eh, wat nieuws.